Vorige week konden veel mensen een paar dagen lang niet of met grote vertraging met de trein reizen. De spoorwegen gaven een negatief reisadvies en vinden dat ze daarom geen vergoeding hoeven te betalen. Als goedmakertje mochten abonnementhouders van de NS wel de afgelopen twee dagen gratis iemand meenemen. En vandaag en morgen mag iedereen 40% goedkoper reizen. Rover vindt dat onvoldoende en wil dat reizigers toch een teruggaveformulier invullen. Rover stapt ook naar de geschillencommissie Openbaar Vervoer met een klacht over het negatieve reisadvies. Minister Hirspallin wil dat de bodyscan zo snel mogelijk op Nederlandse luchthavens in gebruik wordt genomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het daarmee eens. Er zijn bezwaren omdat met de bodyscan door kleding heen wordt gekeken. Hirspallin verwacht dat die bezwaren snel verdwijnen als de controle is geautomatiseerd. Er hoeft dan niemand mee te kijken tenzij het alarm afgaat. In Iran staat een vliegtuig klaar om geestelijk leider Khamenei en zijn gezin naar Rusland te brengen voor het geval de situatie in Iran uit de hand loopt. De Wereldomroep heeft die informatie van een Iraans persbureau. Het conflict in Iran tussen hervormingsgezinden en aanhangers van de regering loopt steeds hoger op. Vandaag gingen tienduizenden aanhangers van de regering de straat op om straffen te eisen tegen oppositieleiders. De politie in Malawi heeft twee mannen opgepakt omdat die zich hadden verloofd. Homoseksualiteit is in het Afrikaanse land verboden. De maximale gevangenisstraf is 14 jaar. Malawi heeft sinds kort een homorechtenbeweging. Die zegt dat de arrestatie volgens de grondwet onrechtmatig is. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreem weer. Een neerslaggebied boven het midden en zuiden trekt langzaam naar het noorden. In het midden van het land valt regen en sneeuw en er is kans op ijzel.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 Maybe our neighbors like to spy.